Vorig jaar waren er rond deze tijd 400 besmettingen en nu zijn er in totaal 132. Volgens de GGD heeft het ruimen van besmette bedrijven effect gehad. Het RIVM is nog voorzichtig en waarschuwt voor voorbarige conclusies. Bij een ernstig treinongeluk in India zijn zeker 20 mensen omgekomen en 150 gewond geraakt. Een passagierstrein raakte door een explosie op het naastgelegen spoor en werd daar gegrepen door een goederentrein. De passagierstrein was op weg van Calcutta naar de havenstad Mumbai. Het ongeluk gebeurde in een gebied waar Maoïstische rebellen geregeld aanslagen plegen. Het is Sineke niet gelukt om de finale te bereiken van het Eurovisie Songfestival. Ze kreeg met het lied Ik ben verliefd, Shalali, niet genoeg stemmen. Van de 17 landen ging er gisteravond 10 door en daar zat Nederland dus niet bij. De laatste keer dat Nederland in de finale stond was in 2004. Dat was met het duo Reunion, dat toen 20ste werd. Australië stapt naar het internationaal gerechtshof in Den Haag om een eind te maken aan de Japanse walvisvaart. Japan vangt en doodt iedere zomer op de zuidelijke oceanen walvissen onder het mom van wetenschap. De Australische regering benadrukt dat de aanklacht alleen betrekking heeft op de walvisvangst en dat de betrekkingen met Japan verder goed zijn. Oliemaatschappij BP is na een korte evaluatie weer doorgegaan met het pompen van boorvloeistof in de lekkende oliebron in de Golf van Mexico. Volgens BP was de onderbreking nodig voor technische aanpassingen. De operatie verloopt volgens het bedrijf nog steeds volgens plan. BP kan nog niet zeggen of de zogenoemde topkill-methode succes heeft. Het weer, eerst wolkenvelden en plaatselijk wat mist. Maar in de loop van de dag klaart het vanuit het westen op en is er vrij veel zon.